Drie uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. De Franse chansonnier Charles Aznavour is overleden. Grote hits van hem waren She, Formidable, La Bohème en The Old Fashioned Way. Hij was een van de grootste zangers van Frankrijk. Aznavour schreef meer dan duizend liedjes en speelde in zo'n 60 films. In 1998 werd hij door Time Magazine en CNN uitgeroepen tot entertainer van de eeuw, nog voor Frank Sinatra. Hij stond 80 jaar op de planken. Zijn laatste optreden in Nederland was in maart in Amsterdam. Charles Navour was 94 jaar. Voor de moord op de Slovaakse onderzoeksjournalist Jan Kuciak en zijn vriendin is 70.000 euro betaald. Een vrouw die vrijdag werd opgepakt wordt gezien als de opdrachtgever, zegt de aanklager. Het is nog niet duidelijk of zij handelde uit naam van iemand anders en zo ja van wie. Kuciak onderzocht onder meer corruptie door de regering en banden tussen Slovaakse politici en Italiaanse maffia. In Kortrijk in Vlaanderen zijn in een studentenhuis twee doden gevonden, melden Belgische media. Schoonmakers vonden bij de lift op de begane grond het lichaam van een man. Op een andere plek in het gebouw lag een dode vrouw. Binnen en buiten het studentenhuis zijn bloedsporen gevonden. De politie in Kortrijk onderzoekt of er sprake is van een misdrijf. Vindicat uit Groningen is teleurgesteld over een strafmaatregel van de universiteit en de Hans Hogeschool in Groningen. De studentenvereniging krijgt dit studiejaar geen bestuursbeurzen... en wordt niet uitgenodigd voor officiële gelegenheden. Vindicat kwam in opspraak onder meer door ontgroeningen. Een voormalig topman van het oliebedrijf SBM Offshore uit Schiedam... moet drie jaar de cel in. Anthony Mees is in de Verenigde Staten veroordeeld... voor zijn rol in een internationaal omkoopschandaal. Onder zijn bewind werden miljoenen dollar smeergeld betaald aan politici... in Brazilië, Angola en Equatoriaal Guinea. Het weer geleidelijk minder buien en meer zon. Het is vanmiddag 11 tot 14 graden. Morgen bewolking en van tijd tot tijd regen of motregen.